kun jij me zeggen waarom jij me niet langer ziet staan? Kun jij me uitkomen leggen wat ik jou meisje lief heb gedaan? Meisje lief kom me vertellen waar het bij jou nu aan Kom terug in mijn armen, dan kan de toekomst komen. Ik wil jou verwarmen en samen verder dromen. Meisje kom toch tot reden. Een vriendschap gaat zo niet voorbij. Teken met mij nu de vrede dan maak je mijn hartje weer blij. Meisje lief, laat ons gaan varen, in een bootje vol schullen. Vriendschappen moet je bewaren, dan kan onze toekomst niet stuk. Kom terug in mijn armen, dan kan de toekomst komen. Ik wil jou bewaren. dromen. Meislief, kun je me zeggen waarom jij mij niet langer ziet staan? Kun jij me uitkomen leggen Waar ik jou, meisje lief, heb gedaan? Meisje lief, kom me vertellen waar ik wil wel stellen. Voor u is het leven te kort, kom terug in mijn armen, dan kan de toekomst komen. Ik wil jou verwarmen en samen verder dromen. Kom terug in mijn armen, dan kan de toekomst komen. samen verder droom.